12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland weet heel goed wat jihadisme inhoudt... en doet er alles aan om terrorisme te bestrijden. Dat zeggen enkele ministers in een reactie op uitspraken... van de Turkse president Erdogan. Die zei gisteren in een interview op CNN... dat Nederland en België niet begrijpen waar jihadisme voor staat... en te weinig doen tegen terroristische dreiging. Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie vindt het belangrijk dat er snel een oplossing komt voor de problemen bij de antiterreureenheid van de politie, de DSI. Vanochtend meldde de Telegraaf dat de dienst zwaar onderbezet is en dat er een tekort is aan materiaal. Van der Steur verwacht dat de nieuwe korpschef Akerboom hem binnenkort informeert over de aard van de onrust. Minister Koenders wil kijken naar de beschuldigingen van Amnesty International aan het adres van Turkije. De mensenrechtenorganisatie meldde gisteren in een rapport dat Turkije veel Syrische vluchtelingen heeft teruggestuurd naar Syrië. Dat zou in strijd zijn met allerlei verdragen en afspraken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is er meer dan ooit van overtuigd dat het Zika-virus het zenuwstelsel aantast. Met als gevolg baby's met een te kleine schedel. Al kan het GBS veroorzaken, een ziekte die leidt tot verlamming. Er is pas definitief zekerheid over de gevolgen van Zika als er nog meer onderzoek wordt gedaan. Een oud-VVD-raadslid uit Maarsen, dat was veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf, is opnieuw veroordeeld. Ze heeft een werkstraf van 100 uur gekregen voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Oud-raadslid De Kruif lekte informatie over een burgemeesterskandidaat naar een partijgenoot. Die heeft ook een werkstraf gekregen. In maart werd De Kruif al veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschriften. Het weer nog in het zuidoosten nog wat bewolking. Verder is het overal zonnig en droog. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit weekend wordt het met 15 tot 20 graden een stuk warmer. En vooral morgen is er dan flink wat zon.